Volgens de Volkskrant zou de rechter vannacht een noodregeling toepassen op de bank. En dat komt neer op surseance van betaling. Het Financieel Dagblad schrijft dat afgelopen week vergeefs geprobeerd is de bank van Dirk Scheringa te verkopen aan ING, ABN AMRO, Fortis of de Rabobank. De Nederlandse bank wil ook daarop geen commentaar geven. De federatieraad van de FNV komt vandaag bijeen voor crisisoverleg over mogelijke samenwerking met de PVV. De Abfacabo heeft het hoogste orgaan van de FNV bijeengeroepen. De FNV-bond voor de publieke sector is fel tegen samenwerking met de PVV. PVV-leider Wilders nodigde FNV-voorzitter Jongerius zaterdag uit... nadat ze zelf in de Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV wil praten. Wilders en Jongerius willen kijken of ze samen kunnen optrekken tegen de verhoging van de AOW-leeftijd. Het VMBO viert vandaag zijn tienjarig bestaan. Op veel scholen zijn festiviteiten. Ook is er een landelijk congres dat wordt geopend door staatssecretaris Van Bijsterveld. Zij noemt het VMBO een dynamische onderwijssector waar elke leerling telt. De onderwijsvorm kwam in 1999 in de plaats van het voorbereidend beroepsonderwijs en de MAVO. Marokkaanse Nederlanders hebben een actiegroep opgericht onder de naam Stop de criminaliteit van Nederlandse Marokkaanse jongeren. Ze vinden dat de Marokkaanse gemeenschap de problemen met criminele Marokkaanse jongeren zelf moet aanpakken. De actiegroep is een initiatief van 31 Marokkaanse Nederlanders. Ze vinden dat de Marokkaanse gemeenschap te lang gehoopt heeft dat de problemen met criminele jongeren vanzelf zouden overgaan. Rijkswaterstaat begint vandaag met een grootscheepse renovatie van knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Tot februari volgend jaar wordt er flink wat verkeershinder verwacht. Om grote opstoppingen te voorkomen zijn er omleidingsroutes ingesteld. Ook is er gratis openbaar vervoer voor automobilisten die minstens drie keer per week over knooppunt Leenderheide komen. Het weer wisselend bewolkt met geleidelijk wat minder buien. Het wordt vanmiddag zo'n 14 graden.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 And I feel.